Jong met het NOS-journaal. Een meerderheid van de Nederland blijkt uit een opinieonderzoek... dat is gepresenteerd bij het debat Politieke Keuzes in de Zorg in Amsterdam. Driekwart van de ondervraagden vindt dat geld geen beperking mag zijn... bij de behandeling van ziektes. Slechts 8% vindt dat het zorgbudget begrensd moet worden. Politici die bij het debat aanwezig waren zijn het erover eens... dat de bureaucratie in de zorg fors moet worden teruggedrongen. En om de toekomst van de zorg veilig te stellen... moet het nieuwe kabinet een reddingsplan opstellen. Wereldwijd lopen vandaag honderdduizenden mensen mee in bijna 600 protestmarsen tegen het gedachtegoed van de nieuwe Amerikaanse president Trump. De drukste mars is in Washington. Daar zijn op dit moment ongeveer een half miljoen mensen op de been voor de Women's March on Washington. Waaronder niet alleen vrouwen, maar ook veel mannen en kinderen. Ook in onder andere Praag, Sydney en Parijs waren veel mensen op de been. In Nederland werd gedemonstreerd in Den Haag en ook in Amsterdam waar zo'n 3000 betogers waren organisatoren maken zich grote zorgen over de rechten van vrouwen en minderheden onder de nieuwe Amerikaanse president. De Italiaanse politie doet onderzoek naar de oorzaak van het busongeluk vanochtend bij de stad Verona. 16 mensen kwamen daarbij om het leven, 26 inzittenden raakten gewond. In de bus zaten leerlingen van een gymnasium uit Budapest die terugkwamen van een schoolreisje in Frankrijk. Door nog onbekende oorzaak raakte de touringcar bij Verona van de weg, botste tegen een viaduct en vloog in brand. In de Eredivisie heeft Sparta vanavond in Alkmaar gelijk gespeeld tegen AZ. Het werd 1-1. Drie wedstrijden zijn nog bezig. Feyenoord Willem II, ADO Den Haag, PEC Zwolle en Groningen Vitesse. Het weer, vanavond en vannacht overal helder. In het noorden is er kans op mist en gladheid. Minima tussen min 3 graden in het noorden en min 8 in het zuiden.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 Cause oh, oh, oh, oh we'll say a little prayer. That oh, oh, oh, oh, if the answer isn't fair, no, you can call on me when you need somebody. No, you, can me, you can't stop the tears from falling down. een nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op CFM Zandvoort. Een wandeling over het strand, door de duin in het centrum van Zandvoort. En dat doen we iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht. Het eerste uurtje het beste van dance, R&B en natuurlijk een beetje pop tussendoor. Laatste shownieuws en natuurlijk de party-update en het team. Boven beste plaat voor dansen. Dansvloer moet ik zeggen. Ja, het is zaterdag hè. Als opening horen we Starly met Call On Me The Ryan Reback Remix. Deze plaat kwam vorig jaar, eh, augustus kwam die uit als dus een urban plaat. En eh, ja, hij deed in Nederland niet zo heel erg goed tot uh, eh, Rian Reback er een remix van maakte. En nu is het een mega populaire plaat op de radio. Zometeen onderweg uit Ronnie een nieuwe plaat gemaakt. Shape of You. En die is uit het niets. Echt. In Engeland zomaar op nummer 1 gekomen. Hij heeft er twee. Die andere is het eh, iets met de Hills. Doet het iets minder goed in Nederland. Maar... Uh, nu hoor je eerst op de radio Cross, Amsterdam.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 En dan voor muziek van Ed met A Shape of You. Ik heb nog een beetje kort shownieuws voor je. De Britse producer en songwriter Naughty Boy... die sluit niet uit dat hij binnenkort het nummer uitbrengt... dat hij maakte met eh, George Michael. De twee werkten in december een paar weken voor de dood van de zanger... met elkaar in de studio aan een eh, comeback van George... Hij maakte daarbij ook een single voor aanstaande plaat van eh, Naughty Boy. Het lied is geweldig, maar het voelt een beetje bitterzoet, eh, zei eh, Shahid Khan in nieuwsbeat op de Britse Radio 1. En uit respect hield hij tot dusver zijn mond over het nummer... en ging hij na het overlijden van George ook een tijdje niet meer mee aan de slag. Het is nog steeds een beetje raar in mijn hoofd. Ik heb een tijdje niet aan het liedje gewerkt... maar sinds vorige week heb ik het weer opgepakt. We zullen zien. En dan kan onthulde half december tijdens de, de BBC Music Awards... dat George na dik 13 jaar met een nieuw album zou komen. En de plaats zou dit jaar uit moeten komen. Dus misschien komt hij alsnog eh, binnenkort uit... als hij toestemming krijgt van de rest van de familie. En eh, het DJ-duo van televisiepresentator en music producer Arjan Lubak. The Galaxy heeft een exclusief contract getekend bij Age Agency. maakt een internationaal boekingskantoor uit Amsterdam vrijdag bekend. Age Agency, waar ook eh, DJ's als Martin Garrix, Afrojack en Jello Class zijn aangesloten zal na het sluiten van de deal de komende jaren alle wereldwijde boekingen voor de Galaxy verzorgen. Dus eh, ja, het duo de Galaxy is opgericht in 2015 bestaat naast Lubeck uit de Haagse DJ Sasha Harland. En samen speelden ze eerder al op Tomorrowland, Mysteryland en in Duitsland, eh, Rusland, Zwitserland, België en ook Nederland. Als de Galaxy bracht het duo twee EP's uit bij eh, Barn Family, het label van Yellow Claw en een single met de Nederlandse zangeres Jonas Graaf. Het nummer was Highway geloof ik. Ja, ze zijn erg blij met de samenwerking. We zijn blij dat onze muziek nu via Ace een nog groter publiek kan bereiken... en zien ernaar uit om dit jaar op zoveel mogelijk plekken te gaan draaien. Nou, dat gaat zeker lukken als we naar uh, Martin Garrix en Afrojack gaan kijken. zijn antwoord, zometeen de party update. Minister van Muziek, Rochelle, nieuwe plaat, Don't Let Me Go. Days and months go by Still I can sleep and was muziek van eh, Don Diablo met Switch. voor muziek van Armin van Buren. Dus samen met eh, Gary Back met I Need You. Dat was samen met Olaf eh, Blackwood. Het is even tijd voor de party-update. Welke feesten er allemaal gaande her en der in Amsterdam en in Haarlem. Nou, als eerste beginnen we altijd even met Escape in Amsterdam. Vanavond het wekelijkse feestje Brainwash. Begint om 11 uur. En voor meer informatie check de website escape.nl natuurlijk met onze eigen Zandvoortse Raimundo... wie die allemaal meeneemt. Geen idee, ik heb, niet, eh, ik heb geen flyers gekregen. Dus eh, niks in de mail van, eh, van de Escape, behalve dit dan. Maar nou, voor meer informatie check op de website escape.nl. En vanavond in de Melkweg, het wekelijkse feestje Encore... begint rond de klok van middernacht, duurt tot 5 uur in de ochtend. En de heeft is 12 euro. Voor meer informatie check melkweg.nl. En onder andere de line-up SMP, DJ Prime, DJ Slick en uh, DJ Vanille. Dat allemaal vanavond dus in de Melkweg in Amsterdam. Het wekelijkse feestje. Encore, dat is natuurlijk hip-hop RB. En vanavond uh, Throwback XXL. Begint om 11 uur, tot tot 5 uur in de ochtend. En dat gaat allemaal gebeuren in eh, Club R in Amsterdam. En eh. Ja, de line-up, die hebben ze niet bekendgemaakt. Maar moet je even kijken op uh, of throwback.nl of air.nl. Eh, dan vind je alle informatie in ieder geval vanavond in air. Dus hip-hop en R&B, like it used to be. En wat een eh, grote feestje voor de stevige bangers onder ons. Exclusive Randy 2017. Dat gaat allemaal gebeuren in het Live. Voormalige Heilig Musical in Amsterdam. Exclusive Randy. En ja, het begint dus om 10 eh, uur, tot 7 uur in de ochtend... met natuurlijk Randy, Guns for Hire, Adar, B-Front, Frequencer... Randy, a.k.a. Eh, Rockstate, Future Noise, E-Force, Alpha 2, Sub-Zero Project. Of gewoon echt keiharde werk. Dat allemaal dus eh, vanavond in uh, Live, zoals het zo mooi heet tegenwoordig. En dan heb ik nog een feestje. Vanavond in Stalker hebben ze twee feestjes. Onder andere Stalker Present Sebastian Bronk. Begint rond de klok van middernacht, duurt tot vijf uur in de ochtend. Voor meer informatie check eh, clubstalker.nl met natuurlijk Sebastian Bronk. En ook vanavond eh, hebben ze daar een Pauper Disco. En ook dat begint rond de klok van middernacht. Dat is Ethisch, Nighties en disco. En voor meer informatie checken eh, even de website clubstalker.nl met Le Vonk. Dat uh, tot zover de feestjes, de party update. Gaan we door met muziek. Tom Tiger met mini En waar kennen we het deuntje van? Let maar goed op. Ja, dat was nieuwe muziek van eh, Full Intention met Keep Pushing. Nou, broer Peter Brown met Disco Paradise. En ook nog Tom Tiger kwam voorbij met eh, Damini. En zo werd het even tijd voor de 10 boven beste plaat van voor deze week op 10. Don Diablo met de plaat die je straks de Switch. Op 9 deze week Charlie J met Do You Want, ex nummer 1 plaatje. Op 8 Victor Ruiz met Nevermind, de Oliver Huntsman remix. Op 7 deze week Dennis Cruz met Everybody. Op 6 Mr. Belt en Weasel met Boogie Wonderland. Op 5 Leon uit Italië met Can't See You. Can't You See moet ik zeggen. Op 4 deze week Big and Damn met Chemistry. Op 3 QB met Dead and Thrills, de Patrice eh, Bauman remix. Op 2 deze week Dead Laugh en OC James met Swaggin. Deze week nog steeds op 1. 10 boven beste plaat van de Green Velvet en Brock and met Sheeple. Je hoort nu op CFM Zandvoort in de Nightwalk. We control everything you do, everything you think, everything you say. We decide who your friends will be, where you go to school, who you marry, how many kids you will have, and the you will drive, and at what speed. would be free or a prisoner Just you and the music. felt a chill down my spine from my head to my feet. First time I met House, I knew our love would last forever because that night she blew my mind. It was a sign. my ears deceived? Or was it just a lovely dream I had one summer's eve? First time I met House, I promised I'd leave her for no other. Even though I knew she had a million lovers just like me. Embraced her songs and melodies, forever dictating my Saturday night. CFM Zandvoort, de Nightwalk. Iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht zijn we bij bijeen. Zojuist hoorde je muziek van Ultranate en Roland Clark met The First Time Free. De Clapton remix en dan voor... Uh, Helvetic Nerds met You and the Music. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk op CFM Zandvoort. Zometeen het nieuws en weer. En dan zijn we nog twee uur lang bij met zometeen als aftrap om 10 uur. De Global Housewives met DJ Mauzo. Een uur lang het beste van de clubs in de mix. En straks vanaf 11 uur gaan we naar Italië horen we DJ Cavaschelli met het beste van de clubs uit Italië. Dus genoeg reden om lekker te blijven luisteren.